met het NOS Journaal. In Alphen aan de Rijn is vanavond bij winkelcentrum De Ridderhof stilgestaan bij de schietpartij die gisteren zeven mensen het leven heeft gekost. Op de herdenking waren duizenden mensen afgekomen. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei dat 9 april niet zal worden vergeten. Hij deed een oproep om met z'n allen te werken aan een veiliger maatschappij waarin zoiets nooit meer kan gebeuren. De burgemeester noemde een aantal inwoners van Alphen aan de Rijn helden van de Ridderhof. Zij hebben gistermiddag met gevaar voor eigen leven geprobeerd andere mensen te redden. Eén van hen is daarbij om het leven gekomen. Onder de zes slachtoffers is ook een dichter uit Syrië die hoopte hier een veilig bestaan op te bouwen. Premier Rutte noemde de schietpartij een onbeschrijfelijke daad van een eenling. Hij zei dat koningin Beatrix intens meeleeft. De 24-jarige schutter schoot zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Er zijn ook 17 mensen gewond geraakt. 12 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In de Syrische kustplaats Banias hebben ordentroepen vier demonstranten doodgeschoten. Er zijn ook tientallen gewonden, zeggen ooggetuigen. De ordentroepen schoten op mensen die demonstreerden voor meer vrijheid en burgerrechten. In Syrië wordt al weken gedemonstreerd tegen het regime van president Assad, die het land met ijzeren hand regeert. Bij het neerslaan van die betogingen zijn al minstens 170 doden gevallen. Volgens mensenrechtenorganisaties werden alleen al eergisteren in de stad Daraa meer dan twintig betogers door de politie doodgeschoten. De berichten zijn moeilijk te controleren, omdat journalisten Syrië niet in mogen. VN-secretaris-generaal Ban zegt dat hij diep bezorgd is over het geweld in Syrië. Hij heeft gebeld met Assad en hem gevraagd het geweld te staken. Het weer. Het koelt snel af. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen weer een zonnige dag. De temperatuur ligt dan tussen 15 graden op de Wadden en 22 graden in Limburg.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 Het is opvallend dat eh, in dit programma veel titels zitten met eh, Silence. Ehm, ja, dat eh, is toeval, als toeval bestaat... En, ehm, want ik, ja, ik zoek de muziek uit volgens een bepaald systeem. En dan... Um, dus, dus de cd's komen op die manier gewoon tot mij. Daar eh, heb ik geen actieve rol in. Goed, we gaan door met eh, Lake of Restfulness eh, van Sambodi Prem. Daar is hij weer. In het eerste uur zit hij ook al. Ja, en wil je het allemaal meelezen, dan kan dat via peacefulradio.eu. En dan ga je naar eh, Twitter en daar vind je de link naar de playlist van dit programma. Zoals ik al zei, we gaan verder met eh, Lake. Of Restful dus. get so lonely while living here below? My Savior's waiting patiently, I'm ready now to go. I want a firm foundation that's built from God's own hand. And so I've started building a road to glory land. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I want to shake. I want to shake my Savior's hand. My Savior's hand. I'm building my hope. Things eternal. Things eternal. I'm working on a road. I'm working Believe in him, your soul would not be lost. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I wanna shake. I wanna shake my Savior's hand. My Savior's hand. I'm building my home. I'm building my home. Things eternal. Things eternal. I'm working on the road. I'm working on the road to glory land. I can hear the angels singing up there around the throne. I want to see my mother and take her by the hand. And so I've started building a road to glory land. I'm working on the road. I'm working on the road that leads to glory. That leads to glory. I want to shake. I want to shake my Savior's hand. My Savior's hand. I'm building my. Home. I'm building my home. I'm working on the road. I'm working on the road to glory land. only love with many faces. nice and green like it's always been. Cause enough is enough. Stop taking that stuff. Cause enough is enough. Pick up your shit before the tide's moving. I said pick up your shit. living on a plane. You like to hear the birds sing. You gotta do your thing. Do your thing. Do, You keep the world green, Keep the world clean. Cause enough is enough. Enough. Enough is enough. Stop taking that stuff. Stop taking that stuff. Pick up your shit before the flies move in. I said pick up your shit before the flies move in. Eh, deze muziek eh, van... Eh, even kijken hoor van Seroka en nog iemand en Benatar. Gaan we... even, ja, dat is een serie van Chill Out. Ik zal het even goed zeggen. Ambient Chill Out Music. De Oriade, nou ja, een, tijd geleden alweer op de markt gezet. ja, een serie van cd's, misschien nog wel meer. En ehm, nou, heel divers. En er zaten toch wel ook wel hele heftige nummers in. Het, eh, de, de beats, de BMP's staan ook op de cd's vermeld. En ja, van eh, een heleboel eh, cd's gaat het maar gewoon allemaal te hard en te snel voor de aard van dit programma. Goed, nog even wil ik terug met jullie naar ehm, het concert, een uniek jubileumconcert van Oriane Music. Oriane Music bestaat 25 jaar en dat is eh, een feestje waard. Daarom gaan zij in Den Haag op 16 april gaan zij een... Ehm, een uniek concert organiseren. En ja, dat is natuurlijk eh, fantastisch. Het kost 25 euro als je uh, ehm, ter plaatse gaat en vooraf inschrijvingen. Ehm, dan had je voor 1 april al in moeten schrijven. Dus dat gaat allemaal niet meer. Maakt niet uit. Het wordt in ieder geval een geweldige avond. Eh, met eh, prachtige artiesten als... Eh, Mike Rowland, Aolia en natuurlijk ook Nederlanders als Alain Eskenazi. En ja, ga dat zien, ga dat zien. Ik hoop dat ze het allemaal op gaan nemen. Met in ieder geval voor een cd en liefst ook met dvd. Dan hebben we dat later nog heel en heel veel plezier van. Ik ga afsluiten met eh, wat ik zelf vind de mooiste cd van de ambient chill-out music. Eh, en dat is Max Volmar met Global Dream. Mijn naam is Ben en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio aflevering 719.